uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Ajax heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-2 van PAOK Saloniki... en dat was genoeg na de 2-2 van vorige week in Griekenland. In de play-offs speelt Ajax volgende week tegen Apoel Nicosia uit Cyprus. De directeur van de Amerikaanse gevangenis waar misbruikverdachte Jeffrey Epstein afgelopen weekend dood werd gevonden, is tijdelijk vervangen. Twee gevangenbewaarders zijn geschorst. Epstein werd vorige maand aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van tienermeisjes. Volgens verschillende Amerikaanse media heeft hij zelfmoord gepleegd. Op het vliegveld van Hongkong zijn vandaag opnieuw confrontaties geweest tussen demonstranten en politieagenten. Er werd gedemonstreerd tegen het gewelddadige optreden van de politie tijdens eerdere protesten en voor het aftreden van de leider van Hongkong. Alle uitgaande vluchten vanaf Hongkong waren vandaag geannuleerd. Het is daar nu nacht. De meeste demonstranten zijn naar huis. Operagezelschap Los Angeles Opera gaat de beschuldigingen aan het adres van directeur Placido Domingo onderzoeken. De Spaanse tenor van 78 wordt in een bericht van persbureau AP beschuldigd van seksuele intimidatie. Domingo spreekt de beschuldigingen tegen. Hij is sinds 2003 directeur van het operagezelschap. De Amerikaanse wet die bedreigde plant- en diersoorten moet beschermen wordt afgezwakt. Bedreigde soorten kunnen makkelijker van de lijst worden afgevoerd. Het economische effect mag voortaan ook worden meegewogen. De olie-, gas- en mijnbouwindustrie zal naar verwachting flink profiteren van de nieuwe regels. Het weer geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. In het westen valt mogelijk nog een bui. Temperatuur vannacht 9 tot 13 graden. Morgenochtend valt er nog een enkele bui.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 what does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be? without your love? Where would I be?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 needed you most. sevdan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 Now I listen and Even almost got married And for Pete I'm so thankful Wish I could taking my time Cause she grew from the drama Only wanna do it once real bad Call me cause shit lasts God forbid something happens At least as long as I smash I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

别说。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 today, girl. I wanna keep you forever. i am coming to my senses, girl. You know I, I don't wanna go anywhere. Come Hold on, hold on. baby. but high on living